Bonenbakker met het NOS Journaal. Op alle nieuwe dollarbiljetten komt de handtekening van president Trump te staan. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft dat bekendgemaakt. Normaal gesproken staan op de bankbiljetten de handtekening van de minister van Financiën... en een hoge functionaris van het ministerie. Maar omdat het dit jaar 250 jaar geleden is dat in de VS de onafhankelijkheid werd uitgeroepen... moet de handtekening van de hoge functionaris nu plaatsmaken voor die van Trump... zegt minister Bessent van Financiën. Hij noemt dat een krachtige manier om de historische prestaties van onze president te eren. De premier van Libanon is bang dat Israël erop uit is om een deel van Zuid-Libanon te annexeren. In een telefoongesprek met VN-topman Guterres heeft hij daarvoor gewaarschuwd. Premier Salam verwees naar uitspraken van Israëlische ministers... die dreigen met bezetting of annexatie van grondgebied. Israël vecht in Libanon tegen de militante beweging Hezbollah... die wordt gesteund door Iran. Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie een strafzaak moet beginnen tegen een visboer uit Hoek van Holland. Die weigerde vier jaar geleden een vrouw in zijn zaak omdat ze een nikaap droeg. Het OM vond dat er te weinig bewijs was om de visboer te vervolgen. Maar het gerechtshof ziet dat anders en dus komt er wel een proces. Op het WK voetbal komt Zweden of Polen in de pool bij Nederland. Zweden won in de play-offs met 3-1 van Oekraïne... en Polen versloeg Albanië met 2-1. Dinsdag strijden Zweden en Polen met, tegen elkaar om de laatste plek in groep F op het WK. Daarin zitten naast Nederland ook Japan en Tunesië.